Er gaan 80 man mee die in Haiti hulp en bescherming gaan bieden aan de slachtoffers van de aardbeving. Ook nemen ze hun hulpgoederen mee ministerie van Defensie verwacht dat het schip maandagochtend aankomt. Vandaag is in Haiti ook een Nederlands vliegtuig met hulpverleners en speurhonden aangekomen. Samenwerkende hulporganisaties hebben vandaag al meer dan 1 miljoen euro ingezameld. Minister Koenders zei in Nova dat hij iedere ingezamelde euro zal verdubbelen. De Amerikanen gaan in Haiti militaire bijstand verlenen en alle konvooien en hulpverleners beschermen. Uit de hoofdstad Port-au-Prince komen berichten dat bendes met kapmessen de straten afstruinen. Ook konden 4000 criminelen ontsnappen uit een ingestorte gevangenis. De VS brengt zo'n 10.000 militairen naar het land... en heeft de coördinatie en distributie van hulpgoederen op zich genomen. In de Griekse hoofdstad Athene is een bom ontploft... bij het gebouw van het ministerie voor Pers en Informatie. Volgens de eerste berichten is er niemand gewond geraakt. De bom was verstopt in een prullenbak. Voorafgaand aan de explosie was een waarschuwingstelefoontje binnengekomen bij enkele commerciële televisiezenders. Volgens de autoriteiten is de bom het werk van een linkse actiegroep die de laatste tijd al verschillende politieagenten heeft aangevallen. Vorige week zaterdag was er een explosie bij het parlementsgebouw in Athene. Ook daarbij raakte niemand gewond. Prins Willem-Alexander heeft bij het schaatsen zijn schouder gebroken. Hij viel, waardoor zijn arm uit de kom schoot. Willem-Alexander duwde de arm zelf terug... maar in het ziekenhuis bleek dat er in zijn schouder een scheurtje zat. Hij draagt nu drie of vier weken een draagband. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst kan de prins in die tijd... al zijn openbare verplichtingen nakomen. Het weer, vannacht nevelig en lichte vorst.